Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks de coronacrisis is het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft verder gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die lage inkomensgrens ligt voor een gezin met twee kinderen op 2100 euro. Zo'n 7% van de huishoudens leefde vorig jaar onder die grens. In 2019 was dat nog 7,5%. Vluchtelingenwerk Nederland vindt dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan de noodopvang voor asielzoekers en er 13.000 structurele plekken moeten komen. Uit hun eigen inventarisatie van vluchtelingenwerk blijkt dat asielzoekers in noodopvanglocaties als hallen, tenten en schepen geen rust hebben. Ook ontbreekt het er soms aan basisbehoeften. De afgelopen drie jaar is meer dan de helft van de Amsterdamse taxichauffeurs betrokken geweest bij een misdrijf of een ander strafbaar feit blijkt uit onderzoek. In de meeste gevallen waren het overtredingen of misdrijven in het verkeer. 1 op de 10 keer ging het om geweldsmisdrijven. Volgens de onderzoekers helpen taxichauffeurs in Amsterdam ook regelmatig bij het vervoeren van drugs, wapens en geld van criminelen. Vanaf 1 februari is het internationale vaccinatiecertificaat alleen nog geldig als iemand op tijd een boosterprik heeft gehad. Wie die na negen maanden na zijn laatste vaccinatie nog niet heeft gehaald... krijgt geen QR-code meer op basis van vaccinatie. Volgens demissionair minister De Jonge zijn hij en zijn Europese collega's... het daar in Brussel over eens geworden. Voor de derde keer heeft een Amerikaanse rechter de vaccinatieplicht... voor een bepaalde beroepsgroep geblokkeerd. Dit keer gaat het om een vaccinatieplicht voor werknemers van bedrijven... die zaken doen met de overheid. Een rechter uit Georgia zet voorlopig een streep door dat plan... Het is een tegenvaller voor president Biden... die de coronapandemie onder meer wil bestrijden met vaccinatieverplichtingen. Het weer geregeld zon en tot de avond droog. Wel staat er een stevige zuidenwind. Het wordt een graad of 6. Morgen bewolkt, soms wat regen en iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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

cold. If my hand is not the one you're meant to hold.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 freshman in New York. but never run. 106.9 ZFN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 Vanaf 1 februari is het internationale vaccinatiecertificaat alleen nog geldig als iemand op tijd een boosterprik heeft gehad. Wie die na 9 maanden na zijn laatste vaccinatie nog niet heeft gehaald, krijgt geen QR-code meer op basis van vaccinatie. Het weer geregeld zon en tot de avond droog. Wel staat er een stevige zuidenwind. Het wordt een graad of 6.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 山。